uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Net gaat 16 miljard euro aan ombuigingen doorvoeren. Dat heeft VVD-leider Rutte bekendgemaakt... bij de presentatie van het regeerakkoord tussen VVD en PVDA. Volgens Rutte leeft Nederland nog steeds op te grote voet... en is de economische groei structureel laag. Hij benadrukte dat de inkomstenbelasting wordt verlaagd... en de arbeidskorting met 500 euro omhoog gaat... Rutte noemde de beperking van de hypotheekrenteaftrek een gevoelige concessie van de VVD, maar onderstreept het dat het geld wordt teruggegeven aan de burgers. Verder wordt er extra geld vrijgemaakt voor meer politie op straat en wordt de minimumleeftijd voor het kopen van alcohol verhoogd naar 18 jaar. Verder willen VVD en PvdA de Olympische Spelen niet naar Nederland halen. Daar zijn te veel financiële risico's aan verbonden. Vakcentrale CNV noemt het regeerakkoord snoeihard... en vraagt zich af of de pijn wel op een eerlijke manier wordt verdeeld. Voorzitter Smit zegt dat het goed is dat het kabinet voor hervormingen kiest... maar vindt dat de plannen voor het hervormen van de WW... de ziektewet en het ontslagrecht beter moeten. Ook maakt het CNV zich zorgen over de kabinetsplannen voor de zorg. Volgens de vakcentrale vallen daar harde klappen... Minister Opstelten heeft zijn excuses aangeboden aan de slachtoffers van seksueel misbruik in instellingen en pleeggezinnen. Opstelten noemt het misbruik buitengewoon betreurenswaardig. Volgens hem heeft de regering niet eerder excuses aangeboden... omdat de bewindslieden eerst zelf met de slachtoffers wilden praten. In New York zijn twee tunnels naar Manhattan gesloten... in afwachting van de komst van orkaan Sandy. De twee belangrijke verkeerstunnels lopen een groot risico om onder water te lopen... De stad besloot eerder al om de metro en alle treinverkeer rond New York stil te leggen. Het weer, vanavond nog regen, vannacht geleidelijk droog. Morgen afwisselend wolken en zon en een kleine kans op een bui. Het wordt maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 And the way the beat is knocking got me feeling. Cause the DJ got me walking on the ceiling. I got a rocket for the globe. Bomb it, just go. Fill it up with love you love it like I love it.